uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. In Rotterdam is vannacht op meerdere plekken geschoten. Eerst werd bij station Rotterdam-Zuid een auto beschoten. De inzittende bleef ongedeerd en de politie hield twee mensen aan. Even later werd in de buurt een huis beschoten. Ook daar raakte niemand gewond. En in het Roel Langerakpark loste de politie waarschuwingsschoten... vanwege een verdacht groepje mensen. De Taliban winnen steeds meer terrein rond belangrijke steden in Afghanistan. Onder meer in de derde stad van het land zijn hevige gevechten. Vrijdag werd daar nog een VN-basis aangevallen. Hoeveel doden en gewonden er bij de gevechten zijn gevallen is niet bekend. Sinds westerse NAVO-landen hun troepen terugtrekken uit Afghanistan... is de Taliban bezig met een opmars in het land. In de Canadese hoofdstad Ottawa zijn honderden mensen de straat op gegaan... omdat ze een onderzoek willen naar de kostscholen voor kinderen van inheemse volkeren. De betogers zijn boos na de vondst van honderden anonieme graven... bij verschillende voormalige internaten sinds mei. Tot in de jaren 90 werden zo'n 150.000 kinderen van inheemse volkeren... gedwongen naar de scholen gestuurd. Op station Utrecht Centraal heeft de politie een Syrisch meisje van 11 opgehaald... dat daar was gestrand... Ze liep daar alleen met een koffer en had verder geen documenten bij zich. Het meisje sprak geen Engels of Nederlands. Een omstander die de taal van het meisje sprak heeft haar gerustgesteld. Er wordt nu opvang voor haar geregeld. Ranomi Kromowidjojo heeft op de Olympische Spelen in Tokio... net naast een medaille gegrepen in de finale op de 50 meter vrije slag. De zwemster eindigde als vierde. Het goud ging naar Australië. Bij de mannen werd Tom de Boer achtste op de 50 meter vrije slag. Daar ging het goud naar de Verenigde Staten. Het weer. De ochtend begint overwegend zonnig, maar al snel ontstaan er stapelwolken. Smiddags vallen vooral landinwaarts stevige buien met kans op onweer en lokaal veel neerslag. De temperatuur schommelt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland is de A9 die richting Amstelveen... tussen knooppunt Honendrecht en Amstelveen na een aanrijding dicht. Een pijlwagen van Rijkswaterstaat is aangereden. Daarbij is olie gelekt op het asfalt. Verkeer richting Schiphol rijdt voorlopig om via Amsterdam... over de A2, A10 en de A4. Het is niet bekend hoe lang de afsluiting gaat duren.